Renate Kok met het NOS Journaal. Winkeliers die niemand hebben ontslagen tijdens de eerste lockdown... moeten in sommige gevallen toch de loonsteun terugbetalen. Voor de steun zijn de loonkosten van januari 2020 als uitgangspunt genomen. Maar sommige ondernemers betaalden net die maand meer loon uit dan normaal. Bijvoorbeeld vanwege overuren in de drukke decembermaand. Nou, dan moeten sommige ondernemers nu duizenden euro's terugbetalen... ook al hebben ze niemand ontslagen. Duitsland verlengt de lockdown tot 18 april. Rond Pasen blijven de meeste winkels dicht... en een plan om tijdens de feestdagen meer bezoekers toe te staan gaat niet door. De beslissing viel na urenlange onderhandelingen... tussen bondskanselier Merkel en de Duitse deelstaten. Duitsland hoopt met de maatregelen een derde coronagolf tegen te gaan. De uitstoot van CO2 in Nederland moet veel verder omlaag, dat zei Ed Nijpels in Nieuwsuur. Nijpels is voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In plaats van 49 CO2-reductie in 2030 zou dat volgens hem 55 moeten worden. Nijpels pleit er daarom voor om al tijdens de kabinetsformatie besluiten te nemen over aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld rekeningrijden en een hogere belasting op gas. In Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado... zijn bij een schietpartij bij een supermarkt tien mensen om het leven gekomen... onder wie ook een agent. Er is een verdachte aangehouden. Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen. Volgens de politie opereerde de man alleen. Wat zijn motief was, is niet bekend. De allereerste tweet van de oprichter van Twitter is bij een digitale veiling verkocht voor bijna 2,5 miljoen dollar. Topman Jack Dorsey verkocht zijn eerste tweet via een digitaal certificaat. Dat is een soort eigendomsakte voor online kunst. De koper is een tech-ondernemer uit Maleisië. Het weer, afwisselend wolken en zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen neemt de bewolking toe, s'avonds kan het wat gaan regenen en de temperatuur loopt dan op tot 15 graden.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 Winkeliers die niemand hebben ontslagen tijdens de eerste lockdown... moeten in sommige gevallen toch de loonsteun terugbetalen. Bezwaar bij het UWV e wordt vaak afgewezen. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat maatwerk niet mogelijk is... vanwege de spoed die achter die regeling zit. Duitsland verlengt de lockdown tot 18 april. Rond Pasen blijven de meeste winkels dicht... en een plan om tijdens de feestdagen meer bezoekers toe te staan gaat niet door. Duitsland hoopt zo een derde coronagolf tegen te gaan. En bij een schietpartij bij een supermarkt in Boulder in Colorado...